Er ligt een handelsakkoord van honderden pagina's. Premier Rutte noemt het uitstekend nieuws, al moet het kabinet alle afspraken nog even rustig doorlezen. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, denkt dat alle landen tevreden kunnen zijn. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it. It is fair. It is a balanced deal. And it is the right and responsible thing to do for both sides. De Brexit deal is slecht nieuws voor aankomend studenten, want het Verenigd Koninkrijk stopt met het Erasmus-programma. Dat betekent dat je er niet meer tegen lage kosten kunt studeren. Volgens premier Johnson was het allemaal heel mooi, maar werd het Erasmus-programma te duur voor zijn land. Er zitten nu drie mannen vast na het dodelijk ongeluk gisteravond op de A2 bij Nieuwegein. Een vrouw van 20 kwam om het leven. Na het ongeluk sloegen mensen in een andere auto op de vlucht. Of de drie in die auto zaten is nog niet duidelijk. Het LinkedIn-profiel van Forumkamerlid Van Haga is verwijderd. Hij zegt zelf omdat hij erop zette dat mondkapjes niet werken... en minder mensen sterven aan corona dan het RIVM inschat. LinkedIn wil niet reageren. En aansluiten bij de slager, de bakker en de supermarkt vandaag. Ook in Groningen stond het rijen dik, maar deze vrouw heeft de buit binnen. Gourmet gehaald en een salade en wat, oh ja, spakbroodjes erbij. Ook vakantieparken merken dat het drukker is. Heel wat mensen boekten een last minute om kerst in een vakantiehuisje te vieren. Bijvoorbeeld in Zeeland. Van de zomer hebben we ook al eh, gecanceld eigenlijk. En eh, ja, we zijn er echt aan toe. Maar dat we toch ja, er even uit zijn en even met z'n vijven kunnen zijn. Krijgen het weer nog. Vanavond en vannacht kan er vooral aan zee en bui vallen. En ook morgen is er vooral in de kustprovincies kans op regen. Soms breekt de zon door en het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 3 kilometer met een kwartier oponthoud.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 Kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart, ken een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente. Kan jij dat zien? jij misschien. Voor het puntje aan de horizon ooit de stip, ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees, verschilt met de dag wat daarover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen, voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd, in de straat op het plein er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg, maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol, met dezelfde akkoord dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon. Herenigd zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren. En ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door.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 Ook passagiers die met de trein, bus of boot Nederland binnenkomen... moeten vanaf dinsdag een negatieve coronatestuitslag laten zien. Gisteren besloot het kabinet al dat die regel ook gaat gelden voor het vliegverkeer. En DJ's van 3FM hebben de afgelopen week ruim 1,6 miljoen euro opgehaald voor het Rode Kruis.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 Merry, Merry Christmas. Have a Christmas with glee. Here's a little toy any girl or boy certainly would love to see. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to who? Take a guess. Yes, yes. Merry Christmas to you. Here is a baseball sells itself. If you've been good this year, it may appear on your toy shelf. Do we have the data on what to get the Wookiee this year? He already has One sheep, two sheep, three sheep. Merry, merry Christmas, have a Christmas with glee.